Ik zou graag een eh, liedje voor mijn twee collega's willen vragen, Fatima en Samira. We willen eventjes terug in de tijd gaan. Even denken of ze het nog weten. Céline Dion, My Heart Will Go spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, away. I know. sweetheart. Dit liedje is voor jou mama, omdat je enorm mis. Speciaal voor jou, voor altijd in mijn hart. Mama, ik hou heel veel van jou. توحشتك يا عمري ما سهران ما فاد صبري سهران ما فاد صبري كي نشوف صورتك الزينة ينوح ويضيق صدري وهواي كع ما ننسكش هالعوينة مكوي وهذاك قلبي بهذاك قدري فراقك بينا الحمام بطل يجي Yalamayma Sabran methods Sabri Sabran maar toch ben je weggegaan. Je zal nu trouwen met een ander. straalt van vreugde en je laat. voor jou. Zeven anjers, zeven rozen, heb ik heel speciaal gekozen. Ik die zoveel van je hou. Ja, ik heb uh, The Way That You een jaar of eh, zes, zeven geleden geschreven. Maar ik heb het nog maar pas eigenlijk uh, fatsoenlijk opgenomen. En dat gaat eigenlijk over over eh, een meisje dat ik toen, eh, eh, waar ik toen in die tijd, zo is lang geleden, verliefd op was. En ik deed alsof ik haar niet miste en zo, maar eigenlijk miste ik haar wel. En dat hoort je ook in, het, in de tekst. Ik zing een paar moment... you don't have to say that you miss me, because I feel it in the way that you kiss me. Dus dat, dat rijmt. Maar dat wil eigenlijk een beetje zeggen zo van... eigenlijk gaf ik mezelf zo'n beetje het gevoel van... Nee, nee, die, die mist je ook. Dus... Zo probeerde ik daar een beetje overheen te geraken, zou ik maar zeggen. En uh, daar heb ik eigenlijk in die song gegoten. Dus uh, voilà. Die manier ongeveer. <laughs> I've been wandering around way too much lately. Maybe I should take a break. But that's just what I do when I feel lonely. Worrying about the past, it's my mistake. That's why I always write a song about the things in my life that might go wrong. I put them in a place into where they belong. But it's never good just to be there too long. But things are good for now with my head up in the air. It helps when I wear my favorite underwear. Six strings and a piece of wood. I'm singing all day and I'm feeling good. care if I'm wrong or right. No matter, I will never put up no fight. Darling, you can always say that on the other side. Don't worry about me, I will always be alright. Maybe you have moved on and that's okay. To me, there is nothing that you shouldn't do. So lately, I've been meeting someone new too. She doesn't even know she's so lovely and cool. But things are good for now with my head up in the air. And it helps when I wear my favorite underwear. Six strings and a piece of wood. Singing all day and I'm feeling good me. I see it in the way that you smile, and I feel it in the way that you kiss me happy for a while. I got better things to do than to fall in love with you. I'm sorry if I'm wasting your time. And you don't have to say that you miss me, because I feel it in the way that you kiss me. assistentiewoningen. Villa De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen. Het mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje, dat is er niet duur. Mens is daar, mens rijk of arm, het is daar warm, geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water, ja, het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening. Of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café zijn de mensen gelijk en tevreden. daarin in dat klein advertentiewoningen Villa Temporus wensen.